Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politieslachtoffer werd vrijdagnacht in Enschede door agenten zwaar gewond op straat gevonden. Hij overleed korte tijd later. De verdachten zijn twee Belgische mannen van 18 en 24 en een 21-jarige vrouw uit Bergen op Zoom. De Nederlandse politie werkt bij het onderzoek nauw samen met de Belgische collega's. De woningen van de twee Belgische mannen worden vandaag doorzocht. Huisartsen die kindermishandeling vermoeden moeten hun zorgen vaker melden bij het meldpunt kindermishandeling. Dat zegt de vicevoorzitter van Jeugdzorg Nederland vanavond in Nieuwsuur. Van de 20.000 meldingen die vorig jaar tot een onderzoek leidden kwam 1,6% van huisartsen. Jeugdzorg vindt dat te weinig. Veel huisartsen vinden het moeilijk om kindermishandeling aan te kaarten... omdat ze de relatie met hun patiënten niet willen beschadigen... en omdat ze een beroepsgeheim hebben. Er zijn nieuwe regels ingesteld die het makkelijker moeten maken... om kindermishandeling te melden. Maar volgens jeugdzorg maken huisartsen daar nog geen gebruik van. In Son en Breugel zijn een man en twee vrouwen opgepakt omdat ze winkelwagentjes vol met boodschappen hebben gestolen. De dieven liepen met twee karren via de ingang de supermarkt uit en omzeilden zo de kassa's. Een omstander zag dat en waarschuwde de politie. In totaal hebben de drie uit de supermarkt in Son en Breugel voor honderden euro's aan spullen gestolen. In Rotterdam zijn zes mensen gewond geraakt door een op hol geslagen paard. Het gebeurde tijdens een evenement voor kinderen in het Zuiderpark. Het paard sloeg op hol toen muzikanten op trommels begonnen te slaan. Een kind en twee volwassenen moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. Drie anderen liepen lichte verwondingen op. Het weer, er is zon, maar er zijn ook sluierwolken. Het blijft droog. Het wordt tussen 21 en 23 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen staat bij Badhoevedorp 3 kilometer door een aanrijding. En ook een aanrijding op de A20 Gouden Hoek van Holland. En dat levert tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 4 kilometer op. Alle rijstroken zijn wel vrij.